Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland is een vliegtuig van het leger neergestort op een flatgebouw. Het gebeurde in de stad Jesk, niet ver van het Oekraïnse Mariupol. Rusland zegt dat er brand in de motoren was uitgebroken. De piloten konden er met schietstoelen uit. En op socials zijn beelden te zien van de grote brand die is uitgebroken in de flat. Over gewonden weten we nog niets. Steeds vaker komen mensen met een minimuminkomen in de knel, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem zijn het minimumloon en de uitkeringen te laag om van rond te komen... ondanks de aangekondigde steunpakketten en de stijging van het minimumloon. De ombudsman wil daarom dat de overheid mensen met problemen actief gaat benaderen en helpen. Forum voor democratieleider Baudet wordt waarschijnlijk ruim een week geschorst. Morgen stemmen ze daarover in de Tweede Kamer. Hij zou de regels over nevenfuncties en bijverdiensten niet hebben nageleefd. En mijn collega's in Den Haag hebben al even rondgevraagd in de Kamer. Een meerderheid van de partijen zegt de schorsing waarschijnlijk te steunen. En het duurt nog twee maanden, maar Dennis uit Koudekerken in Zeeland is al in de weer met dozen en kerstpakpapier. Hij vult kerstpakketten voor arme gezinnen. Dat deed hij vorig jaar ook al en dit jaar is hij maar wat eerder begonnen met inpakken. Gezien de hoeveelheid aan eh, exploderende energierekeningen en stijgende inflatie. Eh, en daar willen we graag weer een heleboel mensen mee ondersteunen. Hij hoopt 10.000 pakketten uit te kunnen delen. En daar heeft hij nu al fijne reacties op. Een vrouw die zegt, ja, eh, eigenlijk eh, was er dit jaar geen ruimte om kerst te vieren. Nu staat er gewoon voor iedereen iets lekkers op tafel en ligt er een cadeautje onder de kerstboom. En dan het weer nog. Op de meeste plaatsen is het gestopt met regenen, maar niet in Limburg. Daar kan het tot morgen vroeg, vroeg blijven regenen. Morgen is er meer zon en dan wordt het 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 1992. Helen Jackson en de Cha-Cha Hoochie. Het is bijna niet uit te spreken, die titel. Cha-Cha Hoochie. Ik doe het gewoon even lekker rustig. Heerlijke plaat. Volgens mij, eh, als u van line dance houdt, is dit volgens mij een van de geweldigste platen om het daarop te doen. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Naar muziek van Ariel Hutchins. Haar vorige singles stonden bij ons ook al eens op de playlist. En dit is haar nieuwste single. Je zou zomaar terug kunnen gaan naar de jaren 90. Dit nummer heet Stak. I'm sitting over here, you're sitting over there. Christmas En deze heette... Stuck. Inderdaad, de nieuwste single van Ariel Hutchins... En die heet Stak. Ze heeft daar zelfs Dean Dillon, Casey Beathard en Bonnie Pine voor gestrikt om het te schrijven en te produceren. En deze, zijn, deze mensen zijn toch verantwoordelijk voor grote hits van onder andere George Strait en Chris Stapleton. Dus dat doet ze helemaal niet zo verkeerd. We gaan nu naar Amerikanen en deze, de stem van deze man doet mij zo denken aan Leonard Cohen. Hij komt uit Australië, maakt hele mooie Americana. Van zijn album Inner Outlaw is dit Rory Ellis en Faden. Take me away from my senses. Please let me drift another mile. When it's time to return, please be waiting. Arms open wide with that smile. Right now, I see barbed wire fences. I've gotta jump way too barbed wire fences. I've gotta jump way too plaat. En daarvoor gaan we 56 jaar terug in de tijd. Toen schreef Merle Haggard dit nummer. Er zijn diverse coverversies van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor een versie die acht jaar later werd uitgebracht. Door Mickey Gilly. Je hoort twee keer achter elkaar Swinging Doors. Dit is de Nashville Spiegelplaat. This old smoke bar is something I'm not used to. But I gave up to see you satisfied. And I just called to let you know where I'll be living. It's not much, but I feel welcome here inside. And I've got swinging doors, a jukebox, and a bar stool. And my new home has a flashing neon sign. Stop by and see me. crazy And I've got everything it takes to lose my mind And in here the atmosphere's just right for heartaches And thanks to you I'm always here till closing time box and a bar stool. My new home has a flashing neon sign. time. Dit is de Nashville Spiegelplaat. There's no smoke filled bar is something I'm not used to. I gave up not much I feel welcome here inside I got swinging doors, a jukebox and a bar stool A new hall that has those flashing neon signs Stop by and see me anytime you want to Cause I'm always here at home. You're closing time. heartaches Thanks to you I'm always here Till closing time I got swinging doors, a jukebox And a bar stool I need home Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. A night with no moonlight, a day with no sun, a plane with no rudder, a watch that won't run. A tree with no branches, a rose with no dew, a song with no music, that's me without you. A train with no whistle, a car with no a well with no water, a show with no cash, a coat with no buttons, a sky with no blue. A boy with no sweetheart, that's me without you. no story a top that won't spin. A chair with no bottom, a rig with no crew, a ship with no captain. That's me without you. A train with no whistle, a car with no no water, a show with no cast, a coat with no buttons, a sky with no blue, a boy with no sweetheart, that's me without you. Het oudste nummer deze keer in de show. We gingen naar 1952 voor That's Me Without You van Sonny James. Ik heb weer wat muziek voor je klaarstaan van Gene Watson, onze maandartiest. Het is een nummer over een oud dametje en papieren rozen. Het leverde Gene een eh, hit op en het had zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Want de Canadese Dallas Harms bracht het in 1975 uit. En Gene twee jaar later, dit is Paper Rosie. The sun goes down in Calvin County neon lights from an old beer sign shone through the window out on the sidewalk as I walked in to pass the time. I looked around, sat down at a table beef on rye and a glass of wine. And through the door came a little old lady. She was sad its gold. Trembling hands as she passed a rose. Red crepe paper made nature's bouquet. Help a little old lady buy a rose today. I took the 70. Gene Watson met Paper Rosie. En we hebben verderop in de show nog één nummer van onze maandartiest klaarstaan. En je hoort natuurlijk zijn muziek de komende weken vaker voorbij komen. Nu een hele mooie van Brandy Clark. Dit is Pray to Jesus. We live in trailers and apartments too. From California to California. Award dit jaar voor New Artist of the Year. Je hoorde Rick Ferris en Deep River. Ik heb nog geen digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Australië voor de nieuwste single van negenvoudig Golden Guitar winnares Limbo Tail. samen met Shane Nicholson. Dit is Wiser. Every time I fall heet de nieuwste single van Lynn Botel en Shane Nichols. Wiser was dat. Onze laatste digitale brievenbus-inzending voor deze week. Maar volgende week hebben we natuurlijk weer hele andere voor je klaarstaan. Maar we zijn nog niet klaar met de muziek. Nee, natuurlijk niet. We gaan nog lekker door. Deze meneer schreef in 1968 dit nummer, maar bracht dat niet als eerste uit. Dat deed Bill Nash namelijk in dat jaar. Het zou pas in 1970 zijn dat Chris Christofferson For the Good Times uitbracht. Don't look so sad I know it's over But life goes on And this old world Will keep on turning Let's just be glad we had some time been together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. for the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. for the good times Mooi hoor, Chris Christofferson en For the Good Times. We gaan weer naar wat muziek uit Nederland. De theaterproductie Back to the Country bestaat al tien jaar. Op 16 september jongsleden kwam het zevende album uit van Dick van Altena en de band Savannah met country klassiekers. Je hoort ze nu samen met Me and You en het duo Name Boo. and goed van het Spotlight album. En dat album is Mr. Sun van Little Big Town, wat dit jaar werd uitgebracht. Dit zijn toch wel mijn favoriete nummers van het album. Songback en daarna Whiskey Colored Dit is het Nashville Spotlight album. Wasn't thinking a thing about it. feeling a bit nostalgic. The the only thing that's looking back. Yeah, I the radio on, but I can't even along I hear the very first line and then it's over and Now it's the backbeat of a broken heart Now it's the melody of falling apart love and the used to be's I had it first and it was always mine, yeah Truth is I don't need you So get the hell out of my speakers Why you gotta ruin every line Nashville Spotlight album. 给。 laatste nummers van het Spotlight album. En volgende week hebben we uiteraard weer een heel album. Heel ander album wat wij gewoon in het spotlicht zetten. En als je suggestie hebt, mag je dat natuurlijk altijd laten weten. info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres voor suggesties voor het Spotlight album. Nashville Spiegelplaat, digitale brievenbus of gewoon maar lood te zeggen. Nu muziek van onze maandartiest Gene Watson. Lawton Williams en Little Jimmy Dickens gingen hem voor, maar toch werd dit de signature song van Gene. En en kreeg door deze hit zijn band de naam The Farewell Party Band. Dit is de Farewell Party. When the last breath of life is gone from my body and my lips are as cold as the sea pretend you love me.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 my wheel That was all I needed to feel I wondered what was the big deal But then I found you Now I know it all makes sense The house, the yard, the picket fence I have my doubts, now I'm convinced Love ain't a one-way road Simple things can change a man The girl the kiss, the wedding band I never used to understand How love's eyes